parlement en het presidentieel paleis. Volgens televisiezender Al Jazeera groeit ook het aantal militairen, maar tot nu toe wordt er niet ingegrepen. Wel heeft het leger de weg naar het paleis afgezet. Ook in andere Egyptische steden, zoals Alexandrië en Suez, wordt massaal gedemonstreerd... en hebben betogers een aantal regeringsgebouwen omsingeld. De betogers zijn ondanks een oproep van het leger niet van plan om te stoppen. De legerleiding stelde vanochtend in een verklaring dat de rust in Egypte moet terugkeren dat het volk weer aan het werk moet gaan. Pas als de protesten ophouden zal het leger de noodtoestand opheffen die al 30 jaar van kracht is. Rijksambtenaren gaan actie voeren voor een betere CAO. Dat heeft de Advocabo FNV aangekondigd nadat er een ultimatum aan minister Donner was verlopen. De bonden willen 2% meer loon, maar Donner wil vasthouden aan de nullijn. Verder wil de vakbeweging de verzekering dat er bij reorganisaties geen gedwongen ontslagen vallen... Donner zegt dat hij vanwege de moeilijke economische situatie de eisen niet kan inwilligen. Hoe de acties van de ambtenarenbonden eruit gaan zien is nog niet duidelijk. De bouw van een nieuwe kerncentrale kan rond 2015 beginnen. Dat schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer. Verhagen had eerder al aangekondigd dat hij zo snel mogelijk een vergunning wil verlenen voor een tweede centrale. Er zijn twee energiebedrijven die overwegen een vergunning aan te vragen. Allebei denken ze aan Borselen, waar al een centrale is. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 6 en 10 graden. Later vanmiddag gaat het vanuit het zuiden flink regenen.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 Tijd weer voor de Euro Breakdown. 21 ste jaargang alweer van de hitlijst van Europa. De 6e aflevering van deze jaargang. En vandaag alweer de 11e van februari 2011. De lijst bestaat uit de 40 beste platen van Europa. Daarvan deze week 17 bij de stijgers behoren. 2 zittenblijvers, 19 dalers en ook nog eens 2 nieuwe binnenkomers. De Wombats met Tokyo verlaten na 15 weken de lijst. En voor Rihanna is het ook over. The only girl in the world. Na 19 weken houdt zij het voor gezien. De snelste stijgers hebben we het over vandaag. Want dat is B.O.B. Don't Let Me Fall. Britney Spears Hold It Against Me. En Take That The Flood. Alle drie gaan zij acht plaatsen omhoog. En de snelste dalen, dat zijn er dan ook drie. Robbie Williams met Shame. Bob Sinclair en Jean-Paul Tic Tac. En ook de Far East Movements Like a G6. Alle drie zakken zij acht plaatsen. Langs genoteerd was vorige week nog Rihanna. Die zou haar 20ste week ingaan met The Only Girl in the World. Maar die plaat is dus eruit. De plek wordt overgenomen door eh, Bruno Mars en Just The Way You Are. Deze plaat staat nu alweer 19 weken in de lijst van Europa. Is wel op weg om de lijst te verlaten. Zak deze week van 37 naar 39. Nummer 40 is ook een plaat die naar beneden zakt. Afkomstig van plek 36, 13 weken in de lijst en Nelson She's A Gun. We beginnen dus met 39 in handen van Bruno Mars.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 In haar 17e week zak zij van 34 naar 38. En met de looks en goede muziek van Alicia Dixon dan zou je toch wel zeggen dat de hitscore vanzelf gaat. Niets is minder waar, want na de single The Boy Does Nothing bleven de Nederlandse hitlijsten akelig stil. Vreemd, want singles als eh, Slow en Drummer Boy die waren toch zeker hitwaardig hoeven gelukkig niet bang te zijn dat Alicia Dixon helemaal van de radio verdwijnt, want het nieuwe wapenfeit heeft zij alweer klaarstaan. De nieuwste hit van Alicia die heet eh, Every Little Part of Me in een samenwerking met Jay Sean zit erin. In het thuisland, de United Kingdom, scoort deze plaat al. Eh, en ook Europa gaat nu helemaal plat voor deze nieuwe plaat. Alicia Dixon, dat is een uh, Jay Sean. Every Little Part of Me komt deze week binnen op nummer 37.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 Yeah, yeah, cause it goes on and on. weken kunnen we al genieten van deze plaat in de Euro Breakdown. tire Cruise en Dynamite. Hij zakt deze week wel van 31 eh, naar 33. 33 niet, hij zakt naar 35. Een klein stukje verder nog, want 34, eh, daar vinden we de Black Eyed Peas. En toen de Black Eyed Peas de eerste single van hun nieuwe album The Beginning uitbrachten, leek ze op het muzikaal gebied eh, dezelfde wijze door te gaan. Veel invloeden van dance en een sterke, maar toch simpele beat. Teksten gaan nergens over of over feesten. En dat was natuurlijk de time die ze toen uitbrachten. En het was niets dat we op het eh, vorige album The End nog niet gehoord hadden. Een tweede single van The Beginning, Just Can't Get Enough, dat is wel een eh, outsider. En lang dacht men dat XO, XO, XO de nieuwste single zou worden. En vervolgens kwam er toch maar een poll op de site van de Black Eyed Peas te staan. En daaruit kreeg Whenever opeens de meeste stemmen. En de Black Eyed Peas zullen de Black Eyed Peas niet zijn als ze dan toch maar kiezen om dan eh, Just Can't Get Enough gewoon als volgende single uit te brengen. Het is wel een goede keuze, een heel ander soort nummer van de Black Eyed Peas. Zij zijn dus nog steeds wel in ontwikkeling. Plaat bijzonder origineel en heeft naast een redelijk simpele beat in het uh, refrein dat deze keer niet zo op de voorgrond treedt. Hip-hop in de complete, dus een eh, grote variatie van muziek. Het refrein is rustig en wordt gezongen door Fergie. Aan het eind van de Just Can Get Enough wel weer in de bekende sound van de Black Eyed Peas. Dat stuk dat nodigt dan ook weer uit om te gaan dansen. Veelzijdigheid van het nummer, dat zorgt er toch wel weer voor dat eh, de Black Eyed Peas wederom een grote hit zullen gaan scoren. Dus de Black Eyed Peas al lukt met het simpele The Time, dan moet het met deze plaat ook zeker gaan lukken. Just Can Get Enough, de nieuwe single van de Black Eyed Peas. Ik maakte voor het eerst kennis met deze plaat van eh, Chris Brown en Yeah, Three Times, 3x, ja, drie keer. Yeah, yeah, yeah. Hij kwam toen binnen op trouwens op nummer 38. Deze week gaat hij alweer 5 plaatsen omhoog naar 33. Eh, Daarvoor de nieuwe single van The Black Eyed Peas. Just Can't Get Enough. De lijst gaat verder omhoog komen we op nummer 32. En dan vinden we de Diddy Dirty Money. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming We staan nu drie weken in de lijst. Gaan van 35 naar 32. Wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits and they've forgiven. never felt so yeah.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 En de nummers 40 tot en met 31 krijg je nu even van me. Nelson, She's Gone, zakt in de 13e week naar nummer 40. Bruno Mars, Just The Way You Are, 19 weken lang al in de lijst. Daarmee het langs genoteerd. Wel zakkend van 37 naar 39. Ina 10 Minutes staat twee weken korter erin. Op 17 vinden we haar terug. Van 34 zak zij wel naar 38. 37 is voor eh, Alicia Dexon en uh, Jay Sean. Every Little Part of Me komen zij nieuw binnen. Daxas en Barbara Streisand zakken in de 14 week van 33 naar 36. Tyre Cruise Dynamite, ook 14 weken in de lijst, zakken het van 31 naar 35. En de Black Eyed Peas Just Can't Get Enough komen binnen op 34. Chris Brown, yeah yeah yeah, in de tweede week van 38 omhoog naar 33. En Diddy Dirty Money, Coming Home in de derde week van 35 naar 32. 31, dat is er voor Mike Posner. Cooler dummy Me staat 15 weken in de lijst en eh, zakt van 24 naar 31. We gaan verder met eh, de, nummer 28. De nummer 30 en 29 slaan we ook even over. Zijn aan de handen van de eh, Bruno Mars, Grenade. En ook Pink, Raise Your Glass staat erin. De plaat die bij de grote zakkers hoort van dit moment.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 In de 15e week dat ze in de lijst staan, zakken ze wel hard naar beneden. Van 20 in één keer naar 28. Maar wat geeft het, het blijft gewoon een heerlijke plaat. We zijn wat aan de laatste kant. Meestal hoor je zo rond half vier en half vijf even het weer voor aankomend weekend. En de files en misschien flitsers uit de regio. We zijn uh, minuten laat. Maar ja, wat geeft het. Het is de laatste vrijdag alweer van deze week. Dus geniet ervan. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag heeft bewolking de overhand en uit die bewolking valt soms wat lichte motregen, maar veel zal dat allemaal niet voorstellen. temperatuur die stijgt naar een maximale 10 graden en er waait een zwakke tot matige west- tot zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht is er bewolkt, valt een geruime tijd regen. Wind waait uit zuidoosten overwegend matig verkracht. Temperatuur die daalt naar een graad of 5. Morgen ook bewolkt en met name in de ochtend regent het nog enige tijd. In de middag gaan er ook enkele buien vallen, maar dan zien we ook af en toe de zon voorbij komen. De wind die draait en dat doet hij van zuidoost naar zuidwest. Overwegend matig van kracht, temperatuur zaterdag maximaal 9 graden. Zaterdagavond vallen er nog enkele buien, maar zondagnacht blijft het dan wel droog en klaart het op. Wind waait uit zuidwesten, overwegend matig van kracht, temperatuur daalt dan naar ongeveer 3 graden. Dan de laatste dag alweer van het weekend, zondag. Het blijft droog en eh, geregeld schijnt, schijnt de zon. De wind die waait uit zuiden tot zuidoosten overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Zondagavond, maandagnacht, weer veel bewolking. Het blijft wel droog. En de zuid zuidoostelijke wind, die waait overwegend matig. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Gaan wij kijken hoe de stand van zaken is op de wegen hier in de regio, althans in de Randstad. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 vanuit Amsterdam in de richting Amersfoort. Bij Blarikum 4 kilometer en verderop voor knooppunt Hoevelaken ook 4. A2 Amsterdam naar Utrecht, 8 kilometer langzaam rijden tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn. Op de A4 in de richting Den Haag, daar staat 5 kilometer tussen Roelevaansveen en Zoeterwoude. Op de A9 richting Alkmaar is het langzaam rijden en stilstaan tussen de knooppunten Raasdorp en Velsen. En op de ring Amsterdam, de A10, daar staat tussen Geuzenveld en knooppunt Koenplein 5 kilometer. A28 Utrecht in de richting Amersfoort. Daar staat tussen de Uithof en Soesterberg 4 kilometer. En verderop bij Leusden nog eens een keer 3 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Tot zover de verkeersinformatie. Dat was de verkeersinformatie en WB. Wij gaan verder met de lijst van Europa. De nummer 26 is in handen van de Neon Trees en heet Animal. Het ritme van Zandvoort. C -M. Short van Dam. Countdown of the Continent. die man heeft het ook maar druk, zegt hij. Robbie Williams. Hier zorgen dat Take That weer een beetje op de rails komt. Nou, dat is aardig geluk met de vlot. Ze komt er eh, straks aan trouwens. En dan gewoon zelf weer een goede single brengen. Goed. Ja, ben je klaar, Robbie? Zat hij zo even door me heen te zingen. Moet niet gekker worden. Robbie Williams, Hard and I. Tweede week trouwens dat hij in de lijst van Europa staat. En hij gaat omhoog van 32 naar 35. Ondertussen kwart voor vier, vrijdagmiddag, de Euro Breakdown. Daar luister je naar CFM Zandvoort. Daar staat hij op. Leuk dat je erbij bent. Trouwens, dit weekend weer een hoop leuke programma's. Zaterdagochtend natuurlijk Toebak Leeft. Daar Goedemorgen Zandvoort. Smiddags weer Zandvoort op zaterdag. Mocht je dus dit weekend nog niks doen, eh, hou hem gewoon lekker op CFM. En Moon 5 heeft trouwens een liedje gemaakt voorbij Tubak Leeft. Never gonna leave this bed. Wat is dat toch lekker hè? Vrijdagmiddag je radio aan en alleen maar echte hits uit je speakers. En wie kan daar natuurlijk niet ontbreken? Take That en The Flood. Dat stond hij weer hard hier in de studio. Maar wat is het ook een heerlijke plaat van ze. Vier weken in de lijst. Ze horen deze week bij een van de drie snelste stijgers. Van 29 gaan ze namelijk omhoog naar 21. En er is weer de gong voor het overzicht. Op nummer 30 Bruno Mars en Grenade zakkend van 27 naar 30. Pink, Ratio Glass, 16 weken in de lijst van 23 zakken naar 29. Far East Movements, Like a G6, 15 weken in de lijst van 20 zakken naar 28. Akon and Angel staat 13 weken in de lijst, zakt ook en wel van 21 naar 27. Neon Trees and Animals staat nu 3 weken in de lijst, gaat van 30 naar 26. Robbie Williams, Hard and staat 2 weken in de lijst en gaat van 32 omhoog naar 25. Katy Perry en Firework, zij zakt van 19 naar 24 in haar 14e week. Maroon 5 is goed bezig. Never Gonna Leave This Bed. In de derde week gaan zij namelijk van 28 naar 23. Watcher Sanchez en dan ook weer die Far Movements Together. En er zit gewoon een sample in hè, van Like G6. Dus we doen het nog steeds goed. In de zesde week van 25 naar 22. En Take That en The Flood hoorde je op 21. Acht plaatsen winst dus in de vierde week. De laatste plaat tot aan het nieuws van 4 uur op jouw vrijdagmiddag. Die is in handen van Britney Spears. De nieuwe sound van Britney Spears. hold it against me.